kon den ganzen dag geen zweem van ergernis. Ik zeg expres den ganzen dag, van nacht dan is het mis. Ze slapen in een twijfelaar, daar moet veel omvang in van haar. En het beetje wat er overschot is voor de echt Wil hij te slapen gaan? Dan vangt zijn Melejet, heb een melejet. is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Ik lig met mijn rug op de scherpe rand. Ik hang voor de helft uit de ledikant. Melejet, heb toch een melejet. is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Jij neemt alle dekens, jij of vrouw, ik maar van de kou. Bij de een is het zus, bij de andere zo, dat is eenmaal zo gesteld. En voor een ruime legimo had Jansen juist geen geld. Daarboven zat hem tot zijn pet een grotere omvang in de weg. 200 pond s'nachts naast in bed, dat is nou juist geen pret. Wel tienmaal elke nacht klonk Jansens klaar. Meelijed, heb meelijed, is er voor mij dan geen plaats meer in bed? Ik lig met mijn rug op de scherpe rand. Ik hang voor de helft uit de ledikant. Meelijed, heb toch een meelijed. Is er voor mij dan geen plaats meer in bed? Jij neemt alle dekens, jij mondere vrouw. Ik wieber van de kou. Jij neemt alle dekens, jij monster vrouw, ik beber maar.